Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump noemt de aanklacht tegen hem in de zaak Stormy Daniels een schande. Hij spreekt van een politieke klopjacht van de democraten. Voormalig vicepresident Pence noemt de aanklacht buitensporig. Een jury in New York bepaalde gisteren dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd... als eerste oud-president in de Amerikaanse geschiedenis. Hij had in 2006 seks met pornoactrice Stormy Daniels. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg zij 130.000 dollar zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Trump, die opnieuw president wil worden, zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden... voor een aantal voortslepende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de boer-burgerbeweging... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Andere deelnemers zeiden dat het gesprek vandaag verder gaat. In België is gisteren een auto door de muur van een sporthal gevlogen. Het gebeurde in de buurt van Luik. Volgens Belgische media werd de auto bestuurd door de Marokkaans-Belgische voetbalprof Sofian Kiyin. Die speelt in Leuven camerabeelden is te zien dat de auto op hoge snelheid rechtdoor rijdt op een rotonde en wordt gelanceerd. Hij vliegt tientallen meters door de lucht, dwars door de muur van de sporthal en komt op de sportvloer terecht. De voetballer zou zwaar gewond zijn geraakt, maar niet in levensgevaar. In de hal was verder niemand aanwezig. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen. Aan zee waait het flink in het zuidwesten mogelijk zelfs stormachtig.